Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die vrijdag in Spanbroek in Noord-Holland in een auto werd geduwd... zegt dat hij inderdaad is ontvoerd. Eerder vandaag vond de politie hem na tips in Beverwijk. De man is onderzocht door medisch personeel en verhoord. Volgens de politie maakt hij een verwarde indruk... maar had hij geen uiterlijke verwondingen. De politie heeft het hele weekend naar de man gezocht en maakte zich grote zorgen om hem. Zaterdag, een dag na de ontvoering, hield de politie al twee mannen aan... omdat zij mogelijk betrokken waren bij de verdwijning. De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijke steekpartij... gisteravond op een festival in het westelijk havengebied in Amsterdam. Daarbij kwam een man van 21 uit Diemen om het leven. Twee anderen liggen nog gewond in het ziekenhuis. Rond 9 uur brak een grote vechtpartij uit waarbij drie mannen gewond raakten. Het festival is daarna doorgegaan. De festivalorganisatie deed dat bewust om zo minder paniek te veroorzaken onder bezoekers. De politie heeft twee verdachten aangehouden. In het noorden van Kosovo stijgen de spanningen. Etnische Serviërs, die daar in de meerderheid zijn... proberen te voorkomen dat vier Albanese burgemeesters worden geïnstalleerd. Daarmee probeert te voorkomen dat Serviërs gemeentehuizen bestormen. De situatie in Kosovo is al tijden gespannen... omdat Servië de onafhankelijkheid niet erkent. En Letten hebben vandaag een spontane vrije dag... na het succes van de ijshockeymannen op het WK. Letland versloeg de VS in de strijd om het brons. En gelijk na die zege regelde het Letse parlement in 10 minuten... dat iedereen een vrije dag krijgt om het, zoals ze het zelf noemen... stevige succes van de Letse atleten in het geheugen van iedereen te prenten. Het weer nog, ochtend is flink wat zon, maar vooral in het noorden ook wat sluierwolken... bij 13 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Vanavond en vannacht opklaringen, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen in het noorden kans op wat motregen. In het zuiden droog en geregeld zon en aan de temperatuur verandert dan weinig.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 Gisteravond op een festival begonnen de mannen in te steken op drie andere mannen. De man van 21 overleefde dat niet. China wil voor 2030 astronauten op de maan zetten. Het Chinese ruimteprogramma zit flink in de lift. Het land wil concurreren met Amerika in het behalen van nieuwe mijlpalen in de ruimte. En Letten hebben vandaag een spontane vrije dag na het onverwachte brons op het WK ijshockey. Gelijk na de zege op Amerika regelde het Letse parlement in 10 minuten dat iedereen een vrije dag krijgt om het stevige succes van de Letse atleten in het geheugen van iedereen te prenten.